Zo waren huisartsenpraktijken slecht of soms helemaal niet bereikbaar. Ook kregen artsen niet betaald. De verzekeraars dachten gisteren nog dat de huisartsenpraktijken open zouden blijven. Maar dat is dus niet het geval, vertelt economiecollega Sjoerd Verbiezen. Vanochtend rond 8 uur heeft CZ een belronde gedaan. Daaruit bleek dat sommige praktijken nog open waren. Maar twee uur later heeft de NOS nog een belronde gedaan. En toen waren de praktijken inderdaad dicht. Bij Comet zitten ruim 50.000 patiënten. En er wordt gekeken of die nu een andere huisarts kunnen krijgen. Opluchting bij Richard de Mos. De Haagse politicus is in hoger beroep opnieuw vrijgesproken van omkoping. Volgens het OM zou de Mos geld hebben gekregen van bevriende ondernemers... en ze in ruil daarvoor bijvoorbeeld vergunningen hebben gegeven. Maar het gerechtshof vindt niet dat er sprake is van omkoping. De Mos werd buiten de rechtszaal verwelkomd met fakkels en muziek. dit voelt als een gigantische overwinning, want we zijn gecriminaliseerd. We hebben corruptie, eh, omkoping, de gekste dingen zijn er gezegd. Ja, en nu blijkt dat daar helemaal niks van heel blijft. De rechter vindt wel dat de mos schuldig is aan het lekken van geheime informatie. In Leipzig is een uur geleden de fanzone van Oranje supporters opengegaan. Vanwege heftige regen werd dat een paar uur uitgesteld. Maar inmiddels zijn de volkbreuken voorbij en hebben de fans er zin in. We genieten met elkaar, de sfeer is top. We hebben net heerlijke schnitzels gegeten met halve liters bier. Het is gewoon prachtig. Echt, de regen is voorbij en we gaan nu gewoon één groot feest vieren. Er komt alleen nog maar oranje regen uit de hemel. En met het vertrouwen in de wedstrijd zit het wel goed. Eh, ik denk 3-0 winnen. 1-1. Mooie uitslag. Iedereen tevreden. En, jullie hier eh, kijken? Eh, nee, wij gaan naar het stadion, absoluut. Wij laten vanavond zien dat de titelfavoriet gaat verliezen en dat de underdog wint. En dan worden wij kampioen, want wij gaan 14 juli naar Berlijn toe. De wedstrijd Nederland-Frankrijk begint om 9 uur. Dan nog het weer. Veel wolken en kans op buien. In het zuiden en oosten ook kans op onweer. Langs de kust kan de zon nog even doorbreken. Het is 17 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat 90 kilometer file in de regio. Dat is een beetje het normale beeld op vrijdag. Op de A4 Den Amsterdam tussen Schiphol en Knapend de Nieuwe Meer een kwartier extra reistijd. A6 Muiden Lelystad tussen Almere en Lelystad 10 minuten verdraging. De werkzaamheden op de A7 Horen Zaanstad bij Purmerend veroorzaken ook weer 10 minuten extra reistijd. En op de A9 Amstelveen Alkmaar tussen Knapend Badhoevedorp en Knapend Velzen een kwartier verdraging. Verder staat er een kapotte auto op de A10, de ring van Amsterdam op de ring Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. Vanaf de afrit Watergraafsmeer levert dat ook 10 minuten extra reistijd op. En op de N9 ook maar Den Helder tussen Schoren en Petten is de vertraging ruim een half uur door de werkzaamheden daar.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 In de hoorzitting in de Tweede Kamer noemde Matt Leener van de PVV... Schiphol belangrijk voor de welvaart. De dader van een dodelijke steekpartij vorig jaar in Leiden... is veroordeeld tot 20 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij stak vorig jaar een medewerker van een diaconaal centrum dood. Twee andere mensen raakten gewond. Een student van 94 uit Beeldhoven heeft zijn bachelordiploma Algemene Cultuurwetenschappen gehaald. Hij studeerde aan de Open Universiteit. Daar zeggen ze dat het hun oudste student ooit is. En het weer bewolkt en regenachtig. Morgen in het zuiden een bui, verder droog en wat zon en een graad of 20.